Eefje kunnen met het NOS Journaal. Jan Siebelink schrijft volgend jaar het Boekenweekgeschenk. Dat heeft de stichting CPMB in het tv-programma De Wereld Rijd Door bekendgemaakt. Siebelink noemt het de bekroning van ruim 40 jaar schrijverschap. Hij zegt dat hij nog niet weet waarover hij gaat schrijven. Siebelink brak door met zijn roman Knielen op een bed violen. Het Openbaar Ministerie gaat meer doen tegen helpdeskfraude. Samen met de politie en elf bedrijven maakt het OM een actieplan. Bij helpdeskfraude doet een oplichter zich voor als medewerker van een helpdesk van een groot bedrijf. Vaak zeggen ze dat er een probleem gezien is en dat de klant een programma moet installeren op zijn computer. Zo krijgen de oplichters toegang tot iemands pc en kunnen ze gegevens en geld stelen. Vorig jaar werd in Nederland 2000 keer aangifte gedaan van helpdeskfraude. John de Mol gaat het persbureau ANP gebruiken voor een nieuwsprogramma op zijn eigen tv-zenders. Daarmee verklaart hij de overname van het ANP door Talpa. De Mol wil meer ruimte voor nieuws binnen het Talpa-concern... met onder meer de tv-zenders SBS6 en Net5. De Mol garandeert dat hij zich niet met de journalistieke inhoud van het ANP gaat bemoeien. Het blijft een onafhankelijke redactie. En de exotische Japanse oester helpt de Nederlandse mossel te overleven. Dat blijkt uit onderzoek op Texel door het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. De oester uit Zuidoost-Azië bouwt sterke riffen en daar is de mossel veiliger voor roofdieren dan op een gewone mosselbank. Meestal worden exoten als bedreigend gezien voor inheemse soorten, maar in het geval van de Japanse oester gaat dat dus niet op. De oester uit Azië is in de vorige eeuw bewust geïntroduceerd in Zeeland voor de commerciële productie en vond daarna zijn weg naar de Waddenzee. Het weer bewolkt en nat, maar in de loop van de avond trekt het regengebied naar Duitsland.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 Eh, waar was ik gebleven? Nou, alleen maar bij mooie muziekluisteraars. Want tot negen uur vanavond eh, blijf ik mooie muziek voor u draaien. En hier heb ik speciale herinneringen aan. Uit mijn, eh, uit mijn jeugd, toen ik een jaar of 18 was en verloofd was... draaiden we dit altijd. Peter and Gordon en True Love Ways. Just you know why Why you and I will by and by. the day the day Engelse duo Peter en Gordon. En tot mijn grote genoeg is, eh, heb ik, een beetje, krijg ik een beetje hulp zo twee tweede uur Ah, hulp. Nou ja. Moet je nog maar afwachten. <laughs> maar ja, ik zag jou, ik zag op Facebook voorbij komen dat je vanavond een uitzending had. Ja. En dan nog uh, love songs. Ik denk, nou kijk zo naar, dat, eh, naar mijn beeldscherm en eh, naar de webcam. Ik denk, nou volgens mij allemaal tranen. Ik denk, daar zit je hier helemaal alleen. En in tranen, ik denk, nou dan ga ik me nou even langs in wat de studio. wat aardig hoor. Nou. Ja, ja. Want luisteraars, naast mij heeft plaatsgenomen Onno Hulshoff. En hij heeft ook muziek meegenomen, Onno. ja, we zijn natuurlijk nou. samen naar Duitsland geweest onlangs. En daar hebben we een beeldschone dame gezien. En eh, die dame, ja, alleen dat al was <laughs> de moeite waard. om maar eh, naartoe te gaan. <laughs> maar, eh, ze zong ook nog goede muziek. Ja, ze, zingt ook ja, nog ja. En, ze komt, en ze komt, het is wel leuk voor de Duitse toeristen... die op dit moment in Zandvoort rondwandelen. Ze zingt Mocht ze Ze zijn. Ja. ja. En welk nummer heb jij, of beveel jij aan? schon lang niet meer getanst met dir. Oh, is dat zo? Ja. <laughs> kan, kan me er ook niks Wel met je wat dansen, maar mijn voeten doen zozeer. Ja. ja. Nee, ik vond het een mooi lied en een uh, gevoelig lied. Ja, zolang niet nou, meer met jou gedanst. In het Duits, Helene Fischer. Sie wie immer spät nimmt so wie Tag die Post mit rauf, macht sie nicht Doch heute liegt er plötzlich mittendrin. Ein Brief von ihm. al lang al niet meer met jou gedanst. Helene Fischer was dat. Nou, ik toch wel eh, met die Duitse muziek eh, bezig ben, Orno... heb ik ook nog een eh, aardige. namelijk dat de zon altijd weer opkomt de volgende ochtend. Hij is nu aan het ondergaan, en dit is alweer wat langer licht. En dat komt omdat de klok natuurlijk een uur vooruit is. Heb je gerealiseerd dat we allemaal een uurtje ouder zijn geworden dit weekend? <laughs> ja, dat is echt waar. We zijn allemaal... We ja, ja. oh, je, je schuif stond weer niet ja, Ja, schuif stond... Ja, ja ik, stond, schreeuwen al. Er stond, wel, er een extra schuif over, <laughs> open, maar dat was de verkeerde microfoon. Dus dat, dat, jij gooit natuurlijk altijd één... Uh, of, eh, de andere kant over. Ja, precies. precies. Maar uh, Udo Jurgens die zingt erover. Immer, immer wieder geht die zonne auf. En ik speel dan viool op dit nummer. Ja, en jij piano, toch? <laughs> Jazeker. Traum, irgendein Traum sich nicht erfüllt, wenn die Liebe zu Ende geht, wenn selbst die Hoffnung nicht mehr besteht, nur Einsamkeit. Wenn ein Blatt, irgendein Blatt vom Baume fällt, weil der Herbstwind es so bestimmt, wenn das Schicksal uns etwas nimmt, vertrau der Zeit. es nicht, die gibt es nicht. Hör ich ein Lied, irgendein Lied, das wir gekannt, denk ich noch immer, wie schön es war. Wir waren glücklich, wird mir dann klar, denn du warst hier. hätt vergessen, dann denk daran. Ich glaub an morgen, denn irgendwann stehst du vor mir. gibt es nicht, die gibt es nicht. wel mooi Marcel, hè? Dat uh, altijd weer de zon opkomt. De ja, volgende. in het oosten. Ja, in het oosten. Ja. En eh, hij gaat weer onder in het westen. Hij is nog niet onder trouwens, want eh, ik kijk naar buiten, luisteraars. Live nu, ja, op dit moment. Live? Eh, ja, live. En, Daar zie jij dan nog de zon. <laughs> Volgens mij is dat die lotarenpaal hoor. Nee hoor, <laughs> nee hoor, dat is echt nog wel een beetje zo, die grijze lucht. Als het mooi weer was geweest vanavond, als het gewoon helder was geweest... Ja, dan had je een hele mooie je, rode, lucht ja, dan ja, hadden we, had ik op strand gestaan in plaats van hier gezeten. <laughs> Nee, valt wel mee. hey, ik heb een, een mooi nummer nog uitgezocht van de Searchers... En eh, Goodbye My Love, ken je dat nog? Hm. Maar ik dacht dat je net eh, zei dat hij een ander nummer ging draaien. Oh ja, ik ging, eh, ook Time draaien van, uh, Nee, die Alan Parsons. die eerst draaien? Dat is misschien wel mooi. Want ja, jij, weet niet precies welke het is, hè, geloof ik. Nee, nou, komt hij. bijna alleen maar mooie nummers op die prachtige dubbel cd van uh, die Alan Parsons Project. En dit was het nummer Time.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 Maar middernacht kan ik niet beloven. Maar wel tot negen uur. in elk geval, luisteraars, dat kunnen wij wel beloven. En Orno, die voelt zich een beetje schuldig, toch? Ja, ik maar. Want, ja, nou ja, tenminste... Oh, wacht even jongen, nou moet ik natuurlijk weer die andere microfoon opengooien, anders horen ze je niet. Vertel. Oh ja, ja. <laughs> ja ik voel me misschien schuldig, omdat ik natuurlijk nooit, nog, nooit eigenlijk naar een eh, concert eh, ben geweest van uh, Barbara Streisand. Nou, <laughs> nou, daar mag je van gaan sparen, want de, die concerten die zijn... Uh, <laughs> ontiegelijk duur. Ontiegelijk duur. Van, en dan moet je nog wel afwachten waar ze hier komt. Ja, honderden euro's en dan zit je in de kelder, hè? Ja, ja, ja. nou, heb jaren gezeten. Ja. hey, ehm, samen met Barry Gibb zingen ze dit prachtige nummer Guilty. verschrikkelijk veel hits geschreven ook. En eh, ja, Kenny Rogers, die heeft ook gezongen. Island in the Stream met Dolly Parton samen. Ook allemaal BG-nummers, hè? U ziet dat? Jazeker. Ja. Prachtig nummer, Orno. Dankjewel. Namens de luisteraars. Eh, ja. Want, ja. Uh, solitaire, dat is een, eh, een, een spelletje patience. Kan je ook op, je, op de computer. gebeurt veel met mensen op hun werk, hè? Ja. Die, die, die zitten drie kwart van de dag <laughs> zitten zitten ze de op een computer. De baas en als ze er dan niet uitkomen, dan gaan ze een sigaretje ja. roken buiten. De baas moest het eens weten. Maar er is een prachtig nummer. Uh, Niels Sedaka heeft dat, meen ik, geschreven. En ook gezongen. Maar de Carpenters die doen dat natuurlijk ook onovertroffen. Solitaire. say same Facebook, waaronder uh, Gerry Rutte. En uh, Gerry heeft een eh, nummer geplaatst, zag ik net, op Challenge. Dat is een, ja, een, een Facebook pagina waar mensen al hun favoriete muziek op kwijt kunnen. een nummer van All Green, of Al Green moet ik zeggen, voor the Good Times. En ik ken dat wel van Perry Como. tenminste, als ik denk dat het hetzelfde nummer is. Eh, we, gaan hem gewoon, we gaan hem gewoon voor Gerry eh, draaien, als jij, als jij het goed vindt. Als ik ook, eh, ja, en als, als je mijn schuif weer even opengooit. ja, ja. <laughs> hey, voor de Good Times, ken je dat nummer? For the Good Times. Nou, luister maar. Als... niet het nummer wat ik bedoel, maar, maar ook wel een mooi nummer. Gerry, dankjewel. Don't look so sad keeps on turning. Yeah. Let's just be glad we had this time to spend together. the bridges that we're burning. They close to mine? Yeah. Hear the whisper of, the raindrops blow softly against my window. one more time. For the good times. Hey. For the good times. I'll get along. I'm sure you'll find another. But baby, please remember, I'll be here. i am gonna stay right here. If you should ever find you need me, yeah. Don't say a word. about tomorrow ah, forever and ever and ever and ever. Ah, there'll be time enough for severance when you leave. for the good time. Oh, yeah. For the good time. here's what you ought to do. Is bang your head. just wanna voor de Good Times. Het is wel het nummer, Ronno, maar eh, het is een heel ander eh, tempo als dat ik gewend ben. Maar ik vond het geweldig. Uh, dankjewel. Want het is een, ja, dit is toch met, met die, die site die je hebt van de challenge. Wat Willem Bruis, die heeft die pagina aangemaakt, zeg maar. En er komen allemaal mensen op en die zetten er allemaal muziek op. En dat is allemaal fantastische... Die mensen hebben goede smaak. Allemaal fantastische muziek. Eh, geldt ook voor jou trouwens, want ja, hier hou ik ook van, Treintje Oosterhuis. En eh, hoe ben jij daar zo eh, fan van geworden? Alleen van, van, van het repertoire van Burt Bacharach of vind je Treintje überhaupt? Nou, zo had ik eigenlijk leren, leren kennen eigenlijk, van de nummers met Burt Bacharach eigenlijk. Oké, okay. The Look of Love. Onze eigen Treintje Oosterhuis. just a love now that I have found you the look of love is on your face Bagrack en Hal Ze hebben alleen maar hits geschreven, die mannen. Eh, dit is ongetwijfeld opgenomen met het Metropoolorkest. Het Dat was een live uitvoering. Dat was een live, ja. ja, geweldig, hè? Toch trouwens, ik, eh, zo ging ik nog eventjes naar haar biografie eh, kijken. Ja. Dat, dat Treintje Oosterhuis, hebben ze dus dat als haar artiestennaam ook genomen. Ja. Ze heet ook uh, Katrijntje. Hè? Dat is, treintje is weer een afkorting van Katrijntje. Oké. Maar ze heeft ook nog een andere voornaam, Judith. Oh. Dan zou je toch als, eh, artiest zou zijn. Eh, maar was dat, toch... haar, was dat, haar eerste voornaam, Judith? Ja, Judith Katrijntje Oosterhuis. Oké. Zou je toch eigenlijk kiezen voor, voor een uh, artiestennaam Judith Oosterhuis? Ja. Misschien met het Songfestival ook toch wel even makkelijker uitspreken. <laughs> ja, toch? Zeker. Maar ja, Oosterhuis, Huub Oosterhuis was natuurlijk haar vader. Ja. Is hij niet overleden onlangs? Uh, is, hij oh, dominee, toch? Die, ja, hij is uh, theoloog. Een uitgeruste, ja, een priester, eh, hmm. uitgetreden priester. Oké. hey, ik ga, ik ga met mijn zoon even een beetje eh, in het zonnetje zetten. Weer even ja, eh, pushen? Die heeft namelijk, ah. die heeft namelijk natuurlijk heeft ook een saxofoon, een celmerk tegenwoordig. Duur instrument. en en hij is natuurlijk... Naast het feit dat hij zingt, is hij ook met een aantal instrumenten uh, bezig. Waaronder de saxofoon. En nou, dit is, dit is Baker Street van Jerry Rafferty. Gezongen door Sven en gespeeld op sax door Sven. you thought Sven Duif met Baker Street. Even gelet op de tijd, want ik wil toch nog een paar nummers draaien. Want ik wil ook iets draaien nog van eh, de vader van Alain Clark. Dan hebben we het natuurlijk over Dane Clark. En dan heb ik over de soulful blues quality die in Haarlem... zo in de jaren 60 furoren maakte. En eh, later zijn doorgegaan als Dane en het Dukes of Soul. Eh, onze sidekick van Ruud Jansen bij ZFM antwoord, uh, Bebs Sweris, drumde daarin. En dit is een live opname in Beverwijk gemaakt in Hoeve Adigum. En het nummer heet I've Been Loving You Too Long. En dat kennen we natuurlijk allemaal van Otis Redding. Maar hier gezongen door de vader van Alain Clark, Dane Clark. Een man met eh, zoveel soul. Dane zong altijd heel veel van uh, ja. Otis Redding. Thank you. Too long I don't want to stop now said you were tired, yeah, yeah. And your love was growing cold. But my love was growing stronger, baby. As our affair, affair grows older. I've been loving you Espíritu Lord. And I don't want to stop now. Oh, oh. with you my life yeah oh yes it is has been so wonderful Lord knows I can't stop now. Oh. You were said you were baby. And you wanted to be free, But my love was growing stronger, darling, as it became a habit to me. Ooh. I've been loving you, yeah, I've been loving you. I tainted, I tainted bit too long. And I don't wanna stop now. No. Oh, we're gonna do the soulful Dane Clark, de vader van Len Clark, ik zei het net al. En eh, ja, een man met zo... Ja, dus zo jammer, blues. Zo jammer dat iemand... Hij heeft nog een, hij heeft nog een aanbod gekregen nadat zijn zoon Len Clark... Eh, zeg maar populair werd, om ook nog een album te maken, een beetje in die sfeertje en zo. Ja, dat, dat wilde hij allemaal niet. Hij wilde nog nee, hij had echt eh, afscheid genomen. Ja, zo jammer, want die man was ook qua performance, hè, want het was niet alleen maar zingen wat hij deed. Hij was ook eh, een echte performer op onstage, ja, zeg maar. Ja, zeker. en dat zeg ik net al, eh, veel uh, Otis Redding nummers dat hij altijd ten gehoor bracht. Ik heb dus, er nog veel meer op het lijstje staan, maar dat zijn allemaal up-tempo nummers. Die passen nou niet zo in dat, in dat LAF-programma wat wij nou doen. Maar ja, dat, dat komt dan een andere keer overdag wel naar Volgens mij was het ook een, nog een uitzondering, hè? een heel bijzondere uitzondering dat hij dat, nog, dat nummer deed met zijn met zijn zoon met Ellen, eh, dat eh, Father and Son. Nou, dat weet ik niet of het... Eh, nou ja. Dat is later gekomen, toen was hij al gestopt. Ja, dat is, ja. En, daarna heeft hij alleen nog maar, wilde hij alleen maar dat met zijn zoon nog doen, zeg maar. En als uitzondering ook nog toen op Bevrijdingspop hier in Haarlem... ook dat nummer nog samen met hem gezongen. Ja. Eén nummer. Ja, fantastisch. Nou, luisteraars, ik kijk op mijn klokje. Ja, het laatste nummer moet er weer in, hoor. Nou, het is, het ja. is... Hey, en uh, jij hartstikke bedankt voor je komst natuurlijk. Ja, toch gezellig, eh, we zijn hier eh, niet alleen. Ja, we gaan eruit met eh, een prachtige van Eva Kessen. Die kan hem niet helemaal uitdraaien, denk ik. Maar in ieder geval een heel stuk daarvan genieten. De Songbird. Nou, dat kennen we waarschijnlijk allemaal. Eva Kessen, dank voor het luisteren. volgende week waarschijnlijk Willem Bruis die het van mij overneemt. En de week daarna, nou, dan kom ik weer terug.